Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerika van Afgevaardigden staat op het punt te gaan stemmen over een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. Gisteren stond dat ook op de agenda, maar werd de stemming uitgesteld omdat de Republikeinen intern nog te verdeeld waren. In het voorstel van de republikeinse leider John Boehner staat dat er zo'n 1000 miljard dollar moet worden bezuinigd, naast het verhogen van het schuldenplafond. De democraten zijn tegen het voorstel en in de Senaat hebben zij de meerderheid, waardoor de kans klein is dat een mogelijk akkoord door de Senaat wordt overgenomen. Dinsdag moet er in Amerika een akkoord zijn over de schuldencrisis, anders moet de overheid hele afdelingen sluiten en worden sommige uitkeringen niet meer uitbetaald. In Turkije heeft de hele militaire top zijn ontslag ingediend. Dat gebeurde uit protest tegen de arrestatie van 22 hoge officieren enkele uren eerder. Ze worden beschuldigd van het voorbereiden van een staatsgreep. Volgens de regering is de stabiliteit van Turkije niet in het geding. Er is meteen al een nieuwe commandant van de landmacht benoemd. Het dodental van de aanslagen in Noorwegen van vorige week is met één verhoogd tot 77. Alle doden zijn geïdentificeerd en hun namen zijn bekendgemaakt. Het OM heeft twee psychiaters aangesteld om te onderzoeken of de dader van de aanslagen, Anders Breivik, toerekeningsvatbaar is. Ze moeten binnen vier maanden rapport uitbrengen. De stremming in de Rijn bij de Lorelei in Duitsland is voorbij. Drie schepen, waaronder één uit Nederland met 1900 ton grind aan boord, waren er vandaag vastgelopen, waardoor er een file ontstond van 65 schepen. In de loop van de avond zijn de drie vlot getrokken en is de doorvaart weer vrij.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 You got Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute.